Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Op de avond voor in Catalonië zijn in Barcelona duizenden mensen de straat opgegaan om tegen de volksraadpleging te demonstreren. De betogers riepen leuzen als Leven Spanje. Ook in andere steden werd geprotesteerd. Het referendum is verboden door de Spaanse rechter. De landelijke regering probeert het tegen te houden. De meeste stemlokalen zouden gesloten zijn en stemcomputers zijn onklaargemaakt. gemaakt. Voorstanders van het referendum houden een aantal scholen bezet, zodat daar gestemd kan worden. Turkije heeft in Somalië een trainingscentrum geopend... waar plek is om duizend Somalische militairen te trainen. Het is het grootste Turkse trainingscentrum in heel Afrika. De basis tekent de verbeterde relatie tussen de twee landen. President Erdogan heeft de banden de laatste jaren stevig aangehaald. Zes jaar geleden was hij de eerste niet-Afrikaanse leider in twintig jaar die Somalië bezocht. Bij de jaarlijkse vogeltelling is dit jaar de spreeuw het vaakst gezien. Daarmee bleef de vogel zijn belangrijkste concurrent, de vink, ruimschoots voor. De verrassende winnaar van vorig jaar, de graspieper, staat op plek 3. Er werden dit jaar bijna 200.000 vogels geteld. Dat zijn er minder dan vorig jaar. Volgens de vogelbescherming komt dat door de regen... waardoor minder vogels de lucht in gingen. Voetbal in de Eredivisie heeft ADO Den Haag gewonnen bij NAC Breda. Het werd 1-0. Doelpunt werd 10 minuten voor tijd gemaakt door ADO-verdediger Beugelsdijk. Er zijn vanavond nog drie wedstrijden in de Eredivisie. PSV speelt tegen Willem II, PEC tegen FC Groningen en Excelsior tegen VVV. Het weer. Vanavond en vannacht is het steeds vaker droog en zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen in het oosten geregeld zon en lange tijd droog. In het westen zijn meer wolken en valt later in de middag mogelijk regen. Het wordt 16 tot 18 graden.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 aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Vandaag 30 september. Mijn naam is Mario Zandvoort. En natuurlijk iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het beste van dance, R&B, een beetje pop tussendoor. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House 5. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Het DJ Kelly met het beste van de clubs uit Italië. En vandaag eh, heb ik eigenlijk helemaal niks, want... Eh, ik eh, had het heel druk deze week. En ik denk van, nou, hè, internet doet wonderen. Even googelen en ik heb alle informatie. Nou eh, is er onderhoud in de studio en het internet ligt eruit. Dus ik... Eh, <laughs> het wordt gewoon een heleboel lekkere muziek. Als opening horen we Daniel Stefanik met Deep Inside. Onderweg zometeen Carly Rae Jepsen. Ook Calvin Harris heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. En tegenwoordig doet hij het lekker rustig aan. Echt, eh, de beat is er niet meer bij te vinden. Maar is wie Krusty Pizza en Frank Caro en Almani met Fresh. De Charles J. Remix. take it. Heartbreaker, uh, the title I can't shake it, can't fake it. Ah, I guess I take it. Heartbreaker, uh, the title I can't shake it, can't fake it. Well, baby, I. broken, broken. Ego issues, my head is swollen. I got a million chips on my shoulder. But if you stay, despite all i our soldiers, then maybe you don't need freedom. Freedom. 于是。 girl to a record contract because she is so good. She's got, she's just really got the gift. Real know? potential. <laughs> this song fails. I make a good copy. <laughs> I'll give you chemical reaction. Take me in your arms and make me. Oh. Dat was muziek van Carly Rae Jepsen met Cut to the Feeling. En daarvoor Calvin Harris met Hard to Love. is samen met uh, Jesse Reyes. CFM Zandvoort, de Nightwalk. We zijn bij je tot middernacht. En straks het tweede in het derde uurtje. De beste beats in de mix op de radio. En eh, dit uurtje gewoon eh, weinig gelul, maar wel een heleboel lekkere muziek. Wat dacht je van Provenza en Frederik Scavo? Met Valigandros, De Kruider Extended Remix. Een oud plaatje in een nieuw jachtje.